uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. En de Malaysia Airlines verdwijnen zoals verwacht zo'n 6000 banen. De 20.000 werknemers moeten opnieuw solliciteren voor 14.000 banen. Volgens de nieuwe bestuursvoorzitter Muller is Malaysian Airlines technisch gezien bankroet. Muller deed eerder grote reorganisaties bij de Ierse luchtvaartmaatschappij Aer Lingus en bij het Belgische Sabena. Hij heeft door zijn optredens daar de bijnaam Terminator gekregen. De Maleisische luchtvaartmaatschappij werd vorig jaar getroffen door twee vliegrampen. In maart verdween vlucht MH370 van de radar met aan boord 239 mensen. Tot op de dag van vandaag is het vliegtuig niet gevonden. vier maanden later werd vlucht MH17 boven Oost-Oekraïne neergehaald. Het gaat na jaren weer beter met de bouw in Nederland. De omzet van bouwbedrijven stijgt en architecten krijgen meer opdrachten, meldt het CBS. Vooral kleine bouwbedrijven als dakdekkers en metselaars doen het goed. Hun omzet steeg afgelopen kwartaal met zo'n 12 ten opzichte van een jaar eerder. Er worden meer nieuwbouwvergunningen afgegeven. Dat is een teken dat de nieuwbouw ook de komende jaren verder zal groeien, zegt het CBS. De bouwsector in Nederland groeit sneller dan in andere Europese landen. Een medewerker van een treinstation in Tokio heeft een dode vrouw gevonden in een koffer die een maand geleden werd achtergelaten. Het in ontbinding verkerende lichaam is van een opvallend kleine vrouw van tussen de 70 en 90 jaar oud. De koffer werd eind april in een niet afgesloten bagagekluis gezet personeel van het treinstation, een van de drukste ter wereld, bracht de koffer later naar de ruimte voor vergeten voorwerpen. Volgens de routineprocedure werd de niet afgehaalde koffer na ongeveer een maand geopend. Voor die tijd was niemand gealarmeerd door een onaangename geur, al dus een woordvoerder van het station. Het weer op de meeste plaatsen droog. Van tijd tot tijd zon. wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het westen en noorden regen en veel wind.